Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago crushing temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me. I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing. Give me time to breathe. Welkom, welkom terug bij het tweede uur van de vinyljaren, dames en heren, op CFM. Op deze prachtige 23 februari 2011. En ehm, dit waren de Hollies. Dit was een singeltje. Ja, dit waren de Hollies. En het liedje dat heette Stop, Stop, Stop. Nou, dat doen we nog lang niet, want we, zijn, eh, we hebben nog een uur te gaan. En we gaan eh, snel verder met de musical Chess. Muziek Benny Andersen, Björn Ulveus en teksten van Tim Rice. En u gaat luisteren naar de openingsceremonie. Tenminste, als de technicus klaar is. En dat is hij. Nou, dan gaat hij dan. De openingsceremonie van het wereldkampioenschap eh, schaak. start of the match. On behalf of all our sponsors, I must welcome you, which I do. There's a catch. I don't care if you're a champion, no one messes with me. I am ruthless in upholding. like this need not be stressed. and rest. Can meet as comrades, ease the tension over drinks through sporting links, as, as long, long as their men see. Het was een prachtige. De openingsceremonie van eh, dat wereldberoemde schaakkampioenschap. Ehm, dat ehm, gespeeld werd eh, door, tussen Boris Spassky uit Rusland en Bobby Fischer uit eh, Amerika. Alleen het verhaal hier is daarop gebaseerd. En het gekke is, dat las ik dus net ook weer. Het, gekke is dat die Bobby Fischer die moest in 1975 eigenlijk zijn titel verdedigen tegenover uh, meneer Karpov in de tijd. En dat heeft hij dus nooit gedaan. Dus Karpov... Nee, je had eh, opgebeld dat hij niet kwam. Nee, hij, nou, ze konden het niet eens worden over de voorwaarden waaronder gespeeld moet worden. Want die Fischer was natuurlijk eh, behoorlijk gek. En eh, ze konden het dus niet eens worden over de, over, de, over de wedstrijdvoorwaarden. En zodoende is die match in 75 nooit gespeeld. En kreeg dus meneer Karpov toen de tijd de titel zomaar in zijn schoot geworpen. Als het ware. Juist, dat was een beetje het verhaal van Chess. We, komen, we gaan er straks natuurlijk nog meer van draaien. Want er komen nog twee Ehm, hele belangrijke nummers uit die musical, die gaan we straks nog doen. Ehm, de nummers die u waarschijnlijk wel beter kent, omdat dat allebei hits geweest zijn. Eh, die doen we straks nog even, maar we gaan eerst gewoon gauw door met de Bee Gees natuurlijk. Ja, wat dacht je dan? En eh, dat doen we dan met een van de grote hits uit die tijd, Words.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 In ieder geval een van die... Van die ja, zoiets. Boyzone, Take That. Nee, eh, Boyzone was het volgens mij. Een van die, ja. Poison heeft het ook nog eens gedaan. Maar dit blijft toch de mooiste versie. Van de Bee Gees uit 67, Daarom trend. Ik weet niet precies het jaar, maar in ieder geval. Van de LP All Time Greatest Hits was dit het nummer Words. En we gaan gauw door met Rudy Brink, dames en heren. Want ik heb eh, nog zoveel wensen die ik nog wil draaien. Dus eh, we gaan gauw door met eh, Rudy Brink. Met These Foolish Things Remind Me of You. Rudy Brink. dat beeld verdwijnt nooit meer van je netvlies. Hij stond altijd in die jazzcorner. En in die jazzcorner had je dan altijd zo'n... zo'n dat, er was eigenlijk geen podium. Er was gewoon een hoekje achterin. En het gekke was ook dat er midden in die tent stond nog een paal ook. <laughs> zo'n paal. En ik heb me wel voor de, diverse keren gezien dat die daar stond te spelen. Dat hij wel, al wel de nodige whiskietjes op. En uh, er stond hij leunend, leunend, leunend tegen de paal. Hij, stond Toch niet voor paal? Nee, absoluut niet. Nooit. Nee, eh, er stond hij leunend tegen de paal, stond hij er altijd nog de prachtigste muziek te maken. Ongelooflijk, wat een heerlijke muzikant was dat. Rudy Brink en we draaiden van zijn LP Teach Me Tonight. Het nummer These Foolish Things Remind Me of You. Het is bijna half drie, half vier. The Rolling Stones, The Beatles, The Rolling Stones, The Beatles. De confrontatie. Ja, we gaan het eh, weer doen jongens. Hè? Twee LP's van de Stones en de Beatles tegenover elkaar zetten. En het is nog steeds, eh, we zijn nog steeds bezig met eh, Revolver en ehm, Between the Buttons. En van Revolver ga ik uh, een nummer draaien wat ik mag rekenen tot mijn, een van de, mijn favoriete nummers van deze plaat. Fantastisch nummer vind ik het nog steeds. Ik heb wel meer favorieten natuurlijk erop staan. Maar dit, deze die heeft mijn hart ook wel gestolen. She Said, She Said van Revolver. Hier zijn The Beatles. like to be dead. John Lennon nummer. Geweldig. Ik vind het zo verschrikkelijk goed nog steeds. She Said, She Said van eh, de LP Revolver. En eh, je hoorde ook, als je bijvoorbeeld eh, let, alleen al let op, op de manier waarop het bijvoorbeeld gedrumd wordt. Hoe Ringo dat, dat daar doet allemaal. Dat is echt ongelooflijk knap allemaal hoe dat in elkaar gestoken is. De Beatles dus van de LP Revolver. she Said, She Said. The Rolling Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. Nou, we weten het allemaal. Het was natuurlijk in die tijd waren het soort hoeks en kabeljauwse twisten. Hè? Of je was voor de Beatles of je was voor de Stones. Nou, eh, ik was eh, altijd voor allebei. Want ik, ben, ik, ben, ik vind de Stones ook geweldig en de Beatles ook. Je hebt nog nooit de keuze kunnen maken. Ik heb nooit de keuze, ook niet willen maken trouwens. waarom, <laughs> zou ik? Waarom? Die, eh, het waren twee totaal verschillende bands. Ehm, die, die ook vanuit een hele andere optiek muziek maakten. De Stones veel meer vanuit de blues en, en de rock and roll dan, eh, dan de Beatles. En, eh, maar het is toch wel zo, vooral ook omdat de Stones natuurlijk wat later doorbraken dan de Beatles. Daar zit wel een tijdje tussen. Eh, merk je toch wel dat, dat de Stones platen dus altijd een beetje achter de Beatles platen aanlopen. En dat heeft toch wel tot hele mooie resultaten geleid. Niet altijd, overigens. Eén keer vind ik dan hoor, dat, bedoel, iemand anders zal niet mee eens zijn. Eén eh, keer eh, is dat eigenlijk een beetje mislukt, maar oké. prachtig. Daar zullen we het nu nog niet over hebben, want die platen komen vanzelf <laughs> straks eh, aan bod. We gaan nu naar de Stones van de LP Between the Buttons, wat ik overigens wel een geweldige plaat vind. Waar fantastische mooie stukken op staan. En ook hiervan gaan we nu draaien het nummer Connection. Hier zijn de Rolling Stones. dat veel Stones zich dit liedje nog zullen herinneren. Het is eh, niet bepaald een van de bekendere Stones ehm, maar wel leuk dus. Connection van de LP Between the Buttons. En we gaan gauw door jongens, want we hebben nog een hoop leuke dingen te doen. Nog veel mooie muziek te draaien tot, eh, tot het virus. En vandaag gaan we snel naar... Ehm, een van de hits die voortkwam uit die musical Chess. Murray Head, man die we ook wel kennen als eh, Judas uit de originele versie van Jesus Christ Superstar. Dat deed hij ook al mee. Ehm, en hier eh, is hij eh, de Amerikaan. En ook een schaker dus. En de, hij zit dus in dit, dit, geval in de rol van Bobby Fischer, oftewel de Amerikaan zoals het dan heet. One Night in Bangkok, de lange versie. another. Ja, dat is alweer het volgende. <laughs> one Night, one night in, Bangkok. One Night, hè? One Night in Bangkok? Ja, dit was, one was alweer een One Night in Bangkok. Murray Hat uit de musical Chess. Gaan gauw door. Ehm, want we moeten dat andere mooie nummer uit die musical, wat u ongetwijfeld kent, ook nog draaien. En dat komt straks nog wel. We gaan nu eerst even naar de Bee Gees. En eh, van de Bee Gees draaien wij het wonderschone wereld World. Niet words, maar world. Oké. Okay. Now I found that the world Wat gevoelig allemaal. Hè? Huh? Snip, snip. De Bee Gees waren dat met Word. Eh, nee, World. World. Ik zou het dan bijna weer verkeerd zeggen. Eh, Rudy Brink, dames en heren, van de LP Teach Me Tonight. En daarvan het prachtige liedje, de September Song. Maar ik moet eventjes doorbladen. Ja, ben je weer? Oh ja, hij is er De September Song. Hier is hij. Rudy Brink. saxofoon, tenor saxofoon. Helaas veel te vroeg overleden, in 1990 al. Dus dat is ook alweer een, uh, ja, is ook alweer een jaar of twintig geleden. Eh, maar in ieder geval, ehm, hij heeft ons dit prachtig eh, juweeltje nagelaten. Met deze, ehm, wat toen de tijd op de hoesfoto, op de hoestekst al werd aangeprezen als... Zeker in die tijd de, een van de beste easy listening jazz platen die Nederland ooit geproduceerd heeft. En ik kan het daar volledig mee eens zijn. Wat een heerlijke muziek. Ja. Eh, de September Song was dit. We gaan eh, nog even naar Chess. Eh, je kunt natuurlijk nooit een hele musical draaien. Dat is eigenlijk misschien wel eens jammer. Dat zouden we ook eens een keer moeten doen. Want het is allemaal zeer de moeite waard wat er op deze plaats staat. En ehm, we gaan het bekendste nummer eruit draaien, denk ik. Het duet tussen Barbara Dixon en Elaine Page. Twee dames die vochten om de gunst van één en dezelfde schaker. <clears throat> Ja, echt wel. Ehm, en eh, ze waren nogal... Uh, nou ja, ze, dit duet gaat dus dat ze, dat ze hem allebei zo goed gekend hebben. Hier zijn ze. Elaine Page en Barbara Dixon. I knew him so well. bid you fair that the first hint of trouble will be oh so small, barely perceptible, easy to miss. Why is ours on TV? Listen, you know as I do, nothing's altered at all. I have no intention. You're must because otherwise I say goodbye to my hopes of retaining my title. If I should succumb to emotional blackmail, I'm done. Ha, looking up the number one. What do you mean? I mean it's always I this, I that. What happened to us? All that I'm saying is I must make certain that nothing distracts me from chess. When I've won. Then I'll attend to the secondary things. Things like me, I suppose. No, no, you're reacting exactly the way that they want. It's the way I have to. If I feel concerned, I can't put it off and come back to it later. Well, if you're determined to jump when they tell you, then maybe it's best that you do it alone. Watch TV, read the papers, have the miserable time of your life. back, I could have played it differently. One a few more moments, who can tell? But it took time to understand the man. Now at least I know I know him well. Wasn't it good? Ja, mooi hè? Alles is opgenomen in de ABBA-studio Polar Sound eh, Studios in Stockholm. Dat is de studio van Benny Anderson. Waar ook alle platen trouwens van ABBA opgenomen zijn. En <clears throat> ah, je hoort ABBA er echt wel in terug natuurlijk in dit. Eh, Chess dus. En dit was het laatste nummer dat we daaruit draaiden. Dit nummer dat heette dus I Know Him So Well van Barbara Dixon en Elaine Page. En eh, we gaan nog even terug naar de Bee Gees. De Bee Gees met hun tweede grote hit. De eerste was Picks and Specs. Uh, en de tweede dat was deze. The New York Mining Disaster 1941. In the event of something happening to me. There is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. I keep straining my ears to hear a sound. Maybe someone is digging underground. Or have they given up and all gone home to bed? Thinking those who once existed must be dead. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Came too loud, you cause a landslide, Mr. Jones. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? Don't go talking too loud, you'll cause a landslide, Mr. Jones. New York mining disaster. 1941 van de Bee Gees. En dat was hun tweede grote hit als opvolger van Spix en Specs. Maar ja, daar komen we vandaag niet meer naartoe. Die komen we weer een andere keer. Eh, misschien, wie weet. Eh, we gaan eruit, zo langzamerhand. En eh, ik heb nog een mooi stuk van Rudy Brink. En dat lijkt me een mooie afsluiter. Het is wel jammer dat we hem zullen moeten afbreken. Ja. Denk ik. Maar ja, we moeten een klein stukje afbreken. Nou, dat geeft niet. Ruud, dankjewel weer. Ja, jij ook. Gaat u vooral nog even genieten, dames en heren, van dit weergaloze mooie saxofoonspel. Maurice, jij bedankt voor de techniek. Duisteraars, ja, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Ja, en met gaan... of zonder sneeuw, we zijn er gewoon. We zijn er gewoon. En we gaan eruit met polka dots en moonbeams.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 In de Tweede Kamer zei Roosentaal, u begrijpt dan ongetwijfeld waar de herinnering naar uitgaat. Gaddafi zei gisteren dat hij niet bereid is tot concessies aan de betogers en hij noemde hen ratten en huurlingen die de doodstraf verdienen. Roosentaal is voor een grondig internationaal onderzoek naar de gebeurtenissen in Libië. Hij verwacht dat in de loop van de week de meeste buitenlanders die dat willen zijn geëvacueerd. De minister denkt verder aan allerlei sancties tegen Libië. De rechtercommissaris heeft een pater Salesiaan uit het bisdom Breda verhoord over een misbruikzaak. Volgens de advocaat van het slachtoffer heeft de pater het slachtoffer excuses aangeboden. Hij heeft bekend dat hij seksuele handelingen heeft verricht, maar hij ontkent verkrachting. Het slachtoffer eist een schadevergoeding van het bisdom. Het is de eerste keer dat een verdachte die op de lijst van de onderzoekscommissie Deetman staat is verhoord. Dat gebeurde achter gesloten deuren in de woonplaats van de pater. Weekblad Elsevier en Omroep Poont worden niet vervolgd voor smaad en belediging van Greta Duisenberg. Ze zet zich in voor de rechten van het Palestijnse volk en werd in een column in Elsevier en bij Poont een antisemiet genoemd. Het Openbaar Ministerie zegt dat de uitlatingen zijn gedaan in een maatschappelijk debat waaraan Duisenberg zelf actief deelneemt. Premier Rutte vindt dat hij genoeg te zien is geweest in de campagne voor de provinciale statenverkiezingen. De klacht van PVV-leider Wilders dat Rutte niet zichtbaar genoeg is, noemt de premier belachelijk. Volgens Rutte gaat het ook wel ergens over volgende week. We hebben een meerderheid nodig in de Eerste Kamer om onze plannen te kunnen doorvoeren, zei hij. Het weer geleidelijk vanuit het westen neerslag.